die over het zuiden van de stad naar Enschede trekt. De brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven... en ramen en deuren te sluiten. De politie roept omwonenden op om niet te gaan kijken bij de brand... om de hulpdiensten niet te hinderen. Scholen beginnen het komende schooljaar weer met flinke tekorten, groter zelfs dan vorig jaar, dat meldt de PO-raad. Daarom zullen scholen ook na deze zomer weer klassen naar huis moeten sturen. Tegelijkertijd neemt het aantal scholen met tekorten af. Dat duidt erop dat scholen die al in de problemen zitten... meer moeite hebben om leraren te vinden. Hierdoor neemt de kansenongelijkheid in het onderwijs volgens de PO-raad toe. De politie in Gelderland heeft bekendgemaakt dat het lichaam dat gistermiddag werd gevonden in Oene van de vermiste 18-jarige Loes is, naar wie dit weekend intensief werd gezocht. Een misdrijf wordt uitgesloten. Het gaat volgens de politie om een ongeval. De vrouw verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feest. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatieven. Volgens de officiële verkiezingsprognose krijgt de oppositiepartij Nieuwe Democratie een absolute meerderheid in het parlement. De linkse regeringspartij Syriza verloor... maar blijft wel de tweede partij van het land. Vandaag wordt Kyriakos Mitsotakis van Nieuwe Democratie... beëdigd als nieuwe premier van Griekenland. President Trump heeft het Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal gefeliciteerd met de WK-titel. Prachtig en spannend spel. Amerika is trots op jullie allemaal, schreef hij op Twitter. Enkele spelers, onder wie aanvoerster uh, Rapino hebben kritiek op Trumps beleid en hadden van tevoren gezegd dat ze niet zouden ingaan op de traditionele uitnodiging om het Witte Huis te bezoeken na de overwinning. Of die uitnodiging er al is, is nog onbekend. De VS won de finale met 2-0 van Oranje. Het weer in het noorden wat lichte buitjes. Overdag is het met maximaal van 16 tot 20 graden een vrij koele zomerdag met een mix van zon en wolken.